Rashid Finch met het NOS-journaal. een schietpartij op een christelijke dode gevallen. Drie mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn volgens de politie Koreaans. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 met een Koreaans paspoort. Hij zou een oud-student zijn van de universiteit. De Waikus Universiteit in Californië is gespecialiseerd in onder meer theologie en Aziatische geneeskunde. De universiteit doet ook dienst als ontmoetingscentrum voor de Koreaanse gemeenschap. De man opende het vuur in een leslokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. De man vluchtte met een auto van een slachtoffer en werd na een achtervolging opgepakt in een naburig winkelcentrum. Bij een autoongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Een auto raakte van de weg en belandde in het water, meldt de politie. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht, raakte een boom en kwam in een vaart terecht aan de Poptawei aan de rand van de stad. Volgens duikers van de brandweer waren de twee slachtoffers de enige inzittenden van de auto. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Frankrijk heeft twee radicale moslims uitgezet. De ene is een imam uit Mali die antisemitische preken hield. En de andere is een Algerijn die een gevangenisstraf had uitgezeten voor een aanslag in Marrakesh in 1994. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is het uitzetten geen nieuw beleid, maar is Frankrijk na de gebeurtenissen in Toulouse wel waakzamer dan ooit. Frankrijk is van plan nog twee imams en een moslimactivist uit te zetten. Het weer bewolkt en in het noorden wat regen.